Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Op het partijcongres van de Republikeinen is Donald Trump officieel aangewezen als presidentskandidaat. Via zijn eigen sociale mediaplatform maakte Trump bekend dat James David Vance zijn running mate wordt. De 39-jarige Vance is senator in Ohio. Daarvoor werkte hij in het leger als militair journalist. Als Trump de verkiezingen in november wint, wordt Vance waarschijnlijk de vicepresident. In het begin van zijn carrière was Vance kritisch op Trump. Hij noemde hem een Amerikaanse Hitler. Inmiddels is hij een van de trouwste aanhangers van Trump. In IJmuiden zijn de maatregelen tegen drugsgeweld opgeheven. Het afgelopen half jaar was er extra cameratoezicht en mocht de politie preventief fouilleren... nadat er tientallen geweldsincidenten waren geweest. Volgens de burgemeester is het nog altijd onrustig... maar is dat niet genoeg om de maatregelen in stand te houden. Bij bijeenkomsten voor EU-ministers in Hongarije zijn voorlopig geen eurocommissarissen aanwezig. De Europese Commissie is boos dat de Hongaarse premier op een zelfverklaarde vredesmissie naar Rusland en China ging... en daarmee de suggestie wekte dat hij namens de hele EU sprak. Hongarije is sinds 1 juli een half jaar lang voorzitter van de EU. De gemeente Eindhoven moet een badjuf 4500 euro schadevergoeding betalen. Twee jaar geleden viel ze van haar toezichtstoel en bezeerde haar knie... toen een collega met een dode muis langsliep. De rechter oordeelde dat de gemeente Eindhoven als werkgever beter had moeten zorgen voor een veilige werkplek. Zo was de stoel waarin de vrouw zat, zonder leuning en met drie smalle treden, niet veilig genoeg. Ook had de gemeente moeten zorgen dat een muis in een afgesloten doosje kon worden opgeruimd, zodat hij niet meer zichtbaar was voor anderen. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Het koelt af tot 16 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar in de middag opnieuw regen. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden.